Straks van 2 tot 4 kun je luisteren naar Rogier van Diesveld met zijn programma Donderslag van 4 tot 6 hoor je het middagprogramma Afternoons. Van 6 tot 8 is Rasta Barry weer te horen met zijn programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie for One, het programma van Rob de Greel. Van 10 tot middernacht is GW Stijl in studio het koepoortje met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 Daarvoor onder donderdag. Dit is Radio 501. Gonna break these chains off to run. Gonna lay down somewhere shady. Lord, the shore is high in the sun. Hold us steady right there while I hit it. Well, I reckon that I'm gonna get it. de donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. Tijd voor de bekendmaking van de donderdisk. Tot middernacht is de donderdisk Fading Away van Hans van Lier. De donderdisk. Red hot circles in the ocean at dawn. of life. West-Friesland. Dit is Radio 501. op Radio 501. feeling know I'm gonna be right there behind you. Cause I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Now I love to feel that warm sun sweetest sounding thing. And to see it fall on your simple country dress, like heaven to me, I must confess. Cause I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from. luisteraars die net hebben ingeschakeld. Je luistert naar Radio 501 met de Radio 501 Daveronder Donderdag van smiddags 1 tot middernacht. Dit is het openingsuur van de Radio 501 Daveronder Donderdag en dat duurt tot 2 uur. Van 2 tot 4 schakelen we over naar Studio 11 en hoor jij het programma Donderslag met Rogier van Diesveld.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 Dit is Radio 501. nothing to say. Said my wife's in the bedroom with everyone else, but I don't want to play. Will you stop asking me who I am? Go and find someone else to tell your jokes to. What a great party this is. got me alone. The records still moan. I got nothing but screams in my ears. And I've just put a cigarette out. No thanks, I don't want another beer. Will you stop asking me who I am? Go and find someone else to tell your jokes to. What a great party this is. The budgerigar committed suicide. Well, it was you. I saw you put that gin in its border. I was standing by your side. Will you stop asking me who I am? Go and find someone else to tell your jokes to. What a great party this is. like she do me. Ooh, she do me. Yeah, she does. 101, the heartbeat of internet radio. I wanna shake, I wanna wind up. This to and shall have lived all these lives like an ocean in the skies. I won't live. I wanna take a look on the other side. I've lived all these lives. It's been wonderful tonight. 501. Mail naar 501nl I don't want you to be no slave.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 Geef het aan dat u bloedverdunners gebruikt en vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Obraat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Je squashmaatje is er na drie jaar mee opgehouden, maar jij wilt serieus doorgaan met je sport. Twee collega's bieden zich aan om elke week met je te gaan squashen. Hans, 38 jaar, gezellige drinker met indrukwekkende spoiler. Peter, 27 jaar, sportman en geïnfecteerd met het HIV-virus. Maak nu je keuze. Denk ruimer dan in hokjes. www.sieren.nl Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GW Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt.